Drie uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De zee voor de kust van Libië zijn mogelijk honderden doden gevallen... bij het kapseizen van een boot met migranten. Volgens de BBC had de boot zeker 400 opvarenden... uit onder meer het zuiden van Afrika, Syrië en Bangladesh. Volgens ooggetuigen hebben de hulpdiensten in Libië... zeker 100 lichamen afgevoerd en tientallen mensen gered. Sommige opvarenden zouden in een afgesloten ruim hebben gezeten... toen de boot omsloeg. De BBC meldt dat eerder op de dag ook al een kleinere boot was omgeslagen... met zo'n 50 opvarenden. De tropische storm Erika heeft verwoestingen aangericht op het Caribische eiland Dominica. Er zijn overstromingen en aardverschuivingen geweest. 80% van het eiland zit zonder elektriciteit en vier mensen zijn om het leven gekomen. Straten zijn veranderd in kolkende rivieren en vanwege overstroming is de luchthaven gesloten. Zeker 20 inwoners worden vermist. Erika is ook langs de bovenwindse eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen getrokken. Voor zover bekend heeft dat niet tot grote problemen geleid. De komende dagen trekt Erika verder door het Caribisch gebied richting Florida. Eurocommissaris Timmermans wil dat meer vluchtelingen in hun eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Zo kunnen, zo kunnen ze volgens hem niet in handen vallen van mensensmokkelaars. Wie recht heeft op asiel moet veilig en legaal naar Europa kunnen komen, zegt Timmermans. Nu haalt de VN ook al vluchtelingen op, maar dat moet volgens de eurocommissaris op veel grotere schaal gebeuren. In het centrum van Utrecht is een zeehond gevonden. Het dier zwom in de Oude Gracht. Het dier is naar zeehondenopvang in Stellendam gebracht. Daar is de zeehond onderzocht en is vastgesteld dat het gezond is. Het is een vrouwelijke ringelrop uit de Noordelijke IJszee. Volgens de verzorger is het dier vermoedelijk zelf naar Utrecht gezwommen. Het is volgens hem niet de eerste keer dat zeehonden door sluizen en rivieren zwemmen.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 <laughs> Oké. Wat gaan we dit uur doen? We gaan, eh, dit uur gaan wij wat genieten van, van dub, koffiedub, reggae dub. En geef het een naam. Ik heb het beste eruit gezocht en eh, ik hoop, eh, ik hoop dat, je, dat je het iets vindt. De een vindt het wat, de ander vindt het helemaal niks. Het zijn allemaal dubjes, remixjes. Met wat galm erachter. Forever. van, eh, van Bob Marley en de way Small X En eh, het is geremixed in, eh, in de studio Tuff Gong is een bekende studio in Jamaica. Ik hoop er in januari langs te kunnen trouwens. En dat ik daar ook nog naar binnen mag. En ik kan niet beloven dat ik daar weg ga zonder souvenir. Je weet het maar nooit, hè. Moet ook weer van het eiland af natuurlijk. We gaan eventjes naar Luciano. Jali deliver us from evil. We have found fortress. us from all our enemies. Strengthen us in this time, O eternal God. I to thee. Whoa! us on the paths of righteousness. us, with mighty arm. Yes, through that raging storm, keep us safe Though pestilence may come upon us, but with your authority, we will trample them to From the reason they seek to put our lives to an end. Lurking in the dark with bitterness in their heart. Like greedy wolves waiting to tear us apart. Child, deliver sadness where there should be happiness. Oh, rise up, creator. Put love to the shining Hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello. This is a skeleton from outer space having a party. He gonna last all night. Hello? This is the skeleton, Marcus Garvey from outer space having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk. Drink you drink, wink you wink, and think you think. Drunk you drunk, and punk you punk. Funk you funk, and drunk you drunk. But when you drunk, don't drive. Having a party tonight. It's gonna last all night. shotgun will be there, pop gun, jazz gun will be there. Drink your drink, drink your drink, wink your wink and think you think, drink your drink and drunk your drunk. I say, funk your punk, funk your punk your funk. funk your funk and jump your jump. Bank managers will be there. Bank managers will be there. World Bank, Global Bank, International bankers will be there. Drink you drink, wink you wink. Think you think, and link you link. Drunk you drunk, but if you drunk don't drive, that will save your life. Repentance just party. It will be a shotgun party, a popgun party all night. All right ganja will be there. Light your spliff, jump in the air. Smoke your skunk, smoke your skunk. Smoke your weed. Smoke your joint. from outer space with his Remington in his suitcase. Drink your drink and think your think. Having a party, Lee Scratch Perry. En inderdaad, het lijkt alsof die man zingt zonder tanden en hij heeft ze niet. <laughs> hij heeft ze echt niet. <laughs> ik zie dat Aapje ook wakker is en eh, ik vraag me af hoe kan het nou dat jij wakker bent. Ja, ik kan er wel vragen, maar ik krijg toch geen antwoord. <laughs> We gaan gooitje naar Aswad. En Aswad ken je natuurlijk. Alleen de nummer is niet zo bekend. I Rebel Soul. Dat is zijn eerste album. Enjoy. wat, Ja, dat gaat een heel klein beetje richting de dub die ik eigenlijk bedoel. En als je toch een naam hebt eh, in het wereldje van de dub... dan hebben we het toch over Sly Robbie. En eh, ja, eigenlijk hoef ik helemaal niks te zeggen. Luister maar eens en dan eh, snap je precies wat ik bedoel met daar bedoel ik dus met dub. En er komt nog veel meer. Er komt zeker nog veel meer. Want ik heb nog genoeg in den pocket. En dit is Tapazuki. Bezoekje is eigenlijk eh, nooit doorgebroken eh, tot het grote publiek in Amerika. En ook niet in Europa. Wel op Jamaica. En dan maken ze nog steeds muziek. En, eh, je hoort het. Je luistert naar de nacht van de reggae. Het is CFM. Tabazuki, dat is typisch een band die, eh, die een heleboel muziek maakt in, eh, in deze stijl. In de dub-stijl. Je hebt dub, je dubstep. Dat, dat is weer iets anders. Uh, daar kom ik later wel op terug. Niet te veel moeilijke dingen allemaal in deze nacht. Moet allemaal relaxed gebeuren. Het is de nacht van de reggae. Irie Vibes at CFM. God bless! up and down, you gotta stop this rocker station. Nou, dan komt ze waar als een verzoekje binnen. Ik denk, ja, jullie slapen allemaal natuurlijk. En eh, ja, het is geen, uh, geen dubnummer, maar ja, aan de andere kant wel weer ook een beetje. Het neigt meer naar, eh, naar dancehall, maar ik ga eens even kijken of, of dat werkt. Dus voor het uh, Kennen Gasthuis, oude locatie Zuid. Third World, 96 Degrees met een dancehall stijl. And the world Digital, hey. Digital sound is a dance hall, yeah. Real hot digital sound. Whoa, the dance hall, yes. Says it's 96 degrees in the dance hall. 10,000 dB dB sound. Digital sound a champion sound. Digital sound a number one sound. Bury them little dibby dibby sound. 96 feet under the ground. Hey. Your Excellency, before you I come with the world's greatest sound. Hey. A digital sound, yeah. Oh Lord, yes. Hey. Every time digital get digital. Don't you know them boy they get physical? And we come for murder sound, murder, murder sound, yeah. 96 degrees, digital is the dance sound, yes. Real digital sound, ram up the dance sound six degrees. Digital sound in the dance all years. Ouch. Read out, hear me when I say digital run the dance hall. Digital sound right now, man, tell you the greatest sound. A number one sound. A body rock some turbo salad. When the big up man like Manuel, a Poquito, a Manuel, them and the run things, bless. Jelly. Run things, man, run things. Digital sound. The digital song, Yeah. Okay. Nou ja, goed, jullie vragen het en eh, je krijgt wat je vraagt natuurlijk. Dat kan bij ZFM. Dat geldt er ook voor het eh, volgende nummer. Het is eh, van, ja, voor, mij is het wel een bekende, maar misschien zijn er een heleboel mensen zeggen van, ja, van die artiest heb ik er nooit van gehoord. Alfa Blondie. Ik zie heel in de verte zie ik, mensen staan en klappen. Ik kijk naar buiten. <laughs> Ja, oh, ze kennen het. En ik heb het nummer gekozen van Jeruzalem. Het is van het album ehm, Live in Paris in Zenit. In Zenit eh, brrr, opnieuw. Het Zenit Theater in, in eh, Parijs. Er is een eh, concert geweest en hij is nog steeds te krijgen. Dat concert op DVD en op CD. Nou, daar moet je gewoon eens kunnen kijken. Want het is een hele andere soort reggae en het is Alfa Blondie ten voeten uit. Baruch Abba Yerushalayim. and drink. Amen. Let's give thanks and praises. Rappeur Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Baruch Adonai. Judah, Yerushalayim. gaan zetten. Je moet ervoor, <laughs> je moet ervoor gaan zetten. Want... <laughs> oh, anders komt het allemaal niet goed en dan hoor je niks en dan zie je niks. En hé, doe maar weer. Voor andere luisteraars, je luistert naar eh, De Nacht van de Reggae, ZFM. Willem Bruis is eh, mijn naam. En alles wat ik aanraak, dat bruist. Dat is heel gek. Soms denk je wel eens, was het maar goud? Ach, wat moet je ermee? Dat was uh, Blondie trouwens net uh, met Jeruzalem. En ik, eh, ik eh, draai dit nummer eigenlijk... Als ik, als ik Jeruzalem draai, dan gooi DJ er gelijk achteraan. En dat klinkt zo. Die Alva die heeft, eh, die heeft, die heeft de verkeerde lijsten voor zich liggen. Ik, uh, ik ga dat zometeen nog even een keer proberen. DG. Ja, dan heb ik natuurlijk nog de verkeerde voor. Ja, het is al midden in de nacht, mensen. Kom op, zeg. Ik ga eens even kijken of ik, eh, of ik hem kan vinden. Want de live versie, en dat is die ook van Live in, eh, live Paris in Zenit. Kijk, dat klinkt zo. Meri, teref la salia mayeji. Sayatara badara badara kabitaga baraka. Meri, teref la Alva Blondie met DJ. Ja. Hmm. Van het album eh, Live Out Zenit in Parijs. Maar goed, het moet niet eh, altijd... Eh, tenminste, niet, met reggae, van die, van die zware teksten. Ik bedoel... Wat dacht je van Lucky Dubé? Ja, bless his soul. Lucky Dubé, veel irie, wees gelukkig. En eh, ja, ik doe mijn best. <laughs> het lukt niet altijd. En als het niet lukt, dan denk ik van nou, moet het ook alweer? En dan weet ik het weer natuurlijk. Ik heb, eh, ik heb alweer een verzoek en eh, ik word wel verwend vanavond vanuit het Kennemer Gasthuis. Spanen ziekenhuis zit het tegenwoordig in, in Haarlem, een locatie Zuiderstad. De afdeling, nou moet ik goed onthouden, kijken, wat staat er nou? Neonatologie? Even met vroeggeboren kindjes maar, geloof ik. Ik zeg maar zo, Zet die radio maar wat harder en dan krijgen ze de, de eerste voeding die krijgen ze van mij al binnen. Nou, volgens mij hebben jullie in het ziekenhuis een, eh, een koffiepauze van, eh, <laughs> van 12 uur tot 6 uur s zo. Ik weet het niet. Geef helemaal niks. Ik vind het hartstikke leuk dat, eh, dat jullie in ieder geval luisteren. Dan weet ik ook iets meer. En ja, er is inderdaad een app. Dat heet ja, de ZFM-app. En die vind je dan in, in de iTunes Store natuurlijk. Of in de Apple Store. En ook in de Google Market. Gewoon downloaden en dan, dan pak je alle programma's. En ik wil zeggen, wij luisteren alleen maar s'nachts. Nou, dat heb ik natuurlijk wel graag. Maar ja, ik mag niet iedere nacht eh, uitzenden van, eh, van mijn leiden, Want die zegt van, eh, nee joh, dat ga je niet trekken. Dan wil je beter uitvoeren. En, nou ja, goed. Zolang <laughs> je bruis, bruis ik. En, <laughs> maar in ieder geval, daar kun je de app weghalen. En ook luisteren naar de andere programma's van ZFM. Want ik zal je vertellen, wij hebben er nogal wat. En dit is er eentje van dan. roots and culture vibes, I tell you, in a different style and different pattern. Komt een keer dan? Ah. En ik onderbreek Pato Baton. dat is de stem die je hoort van UB40.